Zes uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Melkveehouders, zuivelbedrijven en banken houden vanavond crisisberaad over het verminderen van de melkproductie. Vrijwillige vermindering van het aantal koeien is nodig om te voorkomen dat Nederland het recht kwijtraakt om meer mest dan gemiddeld te produceren. Zonder dat recht moeten er volgens het CBS bijna een half miljoen melkkoeien verdwijnen. Dat zou de sector bijna 1 miljard euro kosten. Bewoners van Oost-Aleppo moeten binnen 24 uur de stad verlaten. Dat staat in een sms-bericht van vermoedelijk de Syrische regering. Daarna beginnen wij een groot offensief, meldt het sms'je. Het bericht werd gisteren verstuurd, bevestigen bronnen aan de NOS. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. Er moet een verplichte opvoedcursus komen voor alle jonge ouders. De Taskforce Kindermishandeling vindt dat broodnodig om het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld. Een opvoedcursus moet helpen het probleem aan te pakken. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft geen enkel begrip voor de klachten van mensen die zaterdag bij de Sinterklaasintocht zijn opgepakt. Toen de politie vrijdagavond laat hoorde dat de groep niet naar de landelijke intocht in Maasluis zou doorrijden, maar in Rotterdam wilde demonstreren, stelde Abu Talib een noodbevel op. Daarin stond dat demonstreren bij het Willemsplein verboden was. Niet ingrijpen had tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, zegt Abu Taleb. Tampasta en zonnebrandcrème worden goedkoper. De Hoge Raad vindt dat tampasta en zonnebrandcrème geneesmiddelen zijn... en dat er 6% btw over betaald moet worden in plaats van 21. Volgens de Hoge Raad voorkomt tampasta met fluoride gaatjes... en zonnebrand met UVA en UVB-filters voorkomt verbranding. De uitwisseling van gegevens tussen DNA-databanken in Europa heeft geleid tot de aanhouding van een Belg in een cold case-zaak. De man zou betrokken zijn bij de dood van een inwoner van Bladel in 2001. Bloedsporen die destijds waren gevonden leverden geen match op in Nederland, maar wel in België. Het weer morgen grijs, druilerig, het wordt 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is weer een razend drukke avondspits met meer dan 600 kilometer file in heel Nederland. Maar het hoogtepunt hebben we gehad. Inmiddels zijn we voorzichtig aan het wegstrepen. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht-Den Bosch. Tussen Vinkenveen en Maarsen 7 en bij Saltbommel 9 kilometer. De A8 Amsterdam-Zaandam na een ongeluk bij knooppunt Zaandam al een kwartier vertraging. De A9 drie kwartier extra tussen Amsterdam-Zuidoost en knooppunt Velzen richting Alkmaar. De A10 Noord tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Hemhavens, Hemhavens 15. En op de A10 tussen afrit Watergraafsmeer en Tuindorp Oostzaan 11. Dat is de A10 Noord ook. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-Oost 7. En richting Rotterdam tussen Arkel en, nou verspringt mijn scherm, Arkel en hardingsveld Giesendam 5. De A20 na een ongeluk richting Gouda bij het Ketelplein. Zeker 20 minuten in de file daar.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 De Brothers Osborne horen we met 21 Summer. Met tot besluit Chris Young met medewerking van Vince Gill in Sober Saturday Night. de naald. I feel terrible. lights hurting my eyes. So I pull the shades and make my place as black as night feel miserable.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 Luister maar naar de openingssong Country van zijn album. Het is zijn in 2014 verschenen debuutsingle en mijn favoriete track van dit album. Have you ever picked guitar on your front porch in morning as the sun was rising, or followed your dog down to the river and ran into an old baptizing. Do you think to pull off on the side of the road when that big black hearse is passing? Have you ever helped someone in need without them? Even tell you about country. Country can be in the middle of the city. Country can be on a farm. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart you ever hitch a ride to Music City just to see an Opry show? Would you drive across the country just to listen to some country? Country can't be in the middle of the city. Country can't be in a barn. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Have you ever been there at the courthouse square for the parade on the 4th of July? with a tear on your face and a lump in your throat as you watch your glory go by. Or sat through a service where they played taps for a soldier who never came home. Or looked in the sad brown eyes of his mama as she touched his name on that stone. He fought for his country and died for his country. Yeah, I love my country. Let me tell you about country. Sarah Watkins heeft de bluegrass die ze in haar tienerjaren zo liefdevol omarmde zeker niet afgezworen. Maar laat ook via haar nieuwe album weer horen dat ze op een zeer breed terrein binnen de Amerikaanse rootsmuziek uit de voeten kan. The Truth Won't Set Us Free is terug te vinden op haar derde soloalbum Young in All the Wrong Ways. Een absolute aanrader. Crossroads met de act van de maand. Alabama is waarschijnlijk een van de meest succesvolle groepen van de afgelopen decennia. Waarbij het merendeel van hun singles nummer 1 stonden in de hitlijsten en hun albums meerdere malen goud en platina werden. Hun eerste nummer 1 hit, Tennessee River, stamt uit 1980. Crossroads, nummer 1 country hit. get together. Tennessee River.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 remember when we met sometimes with kiss our heavy pet you set my heart racing with a glance learned of love and all its joys, but you discovered other boys. I wish I never asked you to the dance. Comb my hair and shine my shoes, press my shirt and hired suit. Took my daddy's car to drive on to your home. But your mama said you had gone without sat out front with his head in his hand. You had left with an older man, that student teacher, Mr. Chan. He last saw you in the back of his van. they bloom in spring Flowers blossom, sweet birds sing That sweet bird of youth might just take flight You thought you wanted a real man to show you things teacher Chan is long gone. I guess it was a lesson in life. I've forgiven what you did. I've learned to love that other kid since we settled down and I made you my wife. I've forgiven what you did. I've learned to love that other kid since we settled down and I made you my wife. de original van deze week. Never Ending Song of Love is geschreven door Delaney Bramlett. Het werd oorspronkelijk opgenomen met zijn band Delaney en Bonnie and Friends. In de country music charts zijn drie versies heel bekend geworden. Dickie Lee scoorde in 1971 op hetzelfde moment als Delaney en Bonnie's een top 10 hit in de country charts. Later deden de Osmond Brothers en Crystal Gale dat nog eens dunnetjes over. Dickie Lee's versie staat scherp. I've got a never time we met, I knew I'd have. Het duo Annette Hawkins en Kim Copido is afkomstig uit Nieuw-Zeeland.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 De fameuze accordeonist Flaco Jiménez loopt met hem weg. Hier is Dwayne met Des de Hollanda. René en Angela Schumann toeren door Nederland met hun theatershow en brengen ook het Roy Orbison succes Crying voor het voetlicht. Crossroads. Kees down. wekelijks op dit station. standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I hope that I was over you, but it's true, oh so true. I love you. was het blokje country uit eigen land. Cody Jinks bezingt hippies en cowboys. Well, I started on the whiskey pretty early this morning. That's alright. was up all night, but I passed out before the sun came up. I really wanted to see one of those. I know that's no way for a man to behave. With a mortgage due and a baby on the way. And somehow I made it to where I'm at. It's been a living as a matter of fact. I get a bad attitude from being tired round. Never asked for anyone to say they like my sound. I've never been a part of any musical scenes. I ain't just talking Nashville, if you know what I mean. They don't write about me in their magazines. I don't ask for new reviews on the songs that I sing. I've never had a lot of friends, and I'm alright by that. But people keep on coming back raising hell with the hippies and the cowboys. They don't care about no trends, they don't care about songs that sell. I like could view. I'm not gonna lie, yeah, the yuppies and the hipsters and the wannabe saints. that ain't down home to me. I like two dollar beers, I like three dollar wells, and some old honky tonk bar. I know by the smell, some old drunk on a bar stool on a Merle Haggard tune. That's my kind of room, raising hell with the hippies and the cowboys. They don't care about no trends, they don't care about songs that sell. Yeah, tomorrow I'll be gone. So tonight, everybody just sing along, raising hell with the hippies and the Down. Misschien heeft hij zijn eerste grote succes country op het album Behind This Guitar wel als maatstaf genomen voor alle andere nummers. Een horde van kwaliteit die iedere track moest nemen. Als dat zo is geweest kan hij gerust zijn, het is hem gelukt. Iedere song op dit album heeft klasse, aura, sfeer en een 100% country feeling. Clean Up on Aisle 5. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. stopped off at the grocery store to pick up a few things. And I was reaching for some Cheerios when I heard someone say my name. I knew exactly who it was. my heart started to race. I turned around, my legs got weak when I saw her face. There stood the girl that broke my heart just a year ago. I thought that I was over her, but little did I know that running into her like that would leave me in a total mess, wishing that we'd never said goodbye. And if I wasn't standing in that store, I might have laid right on that floor and cried. I heard that voice, I saw that smile clean up on I'll She ran over and hugged my neck. I didn't want her to let go. She smiled and said I look just like a kid with my box of Cheerios. and talked about old times, which wasn't all that smart. Cause it just left me with an emptiness when she pushed away her car, And if I wasn't standing in that store, I might have laid right on. I heard that voice, I saw that smile. Clean up on aisle five. She walked away, looked back and smiled. Clean up on Daniel Foster vraagt ons met hem mee te lopen. Graag, zeg ik dan. Op naar de tweede uur. Walk with me. Zometeen nog een uur country. Come walk with me. Come walk with me. In a pair of my In a pair of my shoes. Your souls are bare. It's a long, hard road. A long, hard road.